Dit jaar is de groei nog 2,5 procent. In 2019 en 2020 is het nog 1,7 procent. De werkloosheid zal na volgend jaar ook niet verder dalen. En de lonen stijgen minder hard dan gedacht. Er komt een onderzoek naar hoe politie en justitie omgaan met slachtoffers van een zedenmisdrijf. De aanleiding is onder meer het optreden van de politie bij een aanranding in Hoorn. Het slachtoffer spoorde zelf de aanrander op, maar de politie deed er weinig mee. Volgens inspectie Justitie en Veiligheid heeft de politie daar steken laten vallen. De inspectie wil weten wat de ervaringen zijn van andere slachtoffers. De wet tegen zorgfraude gaat het vanavond niet halen in de Eerste Kamer. Volgens die wet zouden zorgverzekeraars in patiëntendossiers mogen kijken. De wet is in 2016 goedgekeurd door de Tweede Kamer. De PvdA, toen nog voorstander, is nu tegen. De meeste senatoren vinden de wet een te grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De Duitse politie onderzoekt of er een rechtsradicaal netwerk bestaat binnen het korps van Frankfurt. Vijf politieagenten zouden een doodsbedreiging hebben gestuurd aan een Turks-Duitse advocaten. Ze scholden daar onder meer uit voor Turks zwijn en ook zouden ze onderling neonazistisch materiaal hebben uitgewisseld. Ze zijn betrapt doordat ze het privéadres van de advocaten in de politiecomputer hadden opgezocht. De vijf Duitse agenten zijn op non-actief gesteld. Nederland heeft er twee restaurants bij met twee Michelinsterren. Ook zijn er twaalf restaurants bijgekomen met één ster, blijkt uit de nieuwste Michelin-gids. De restaurants die twee sterren krijgen zijn restaurant Sabero in Roermond en Pure Sea uit Katzand. Voor de drie zaken met drie sterren verandert er niets. Elf restaurants raken hun Michelinster kwijt. Het weer in het oosten nog regen, van het zuidwesten uit droog en wat zon... en het wordt 6 tot 9 graden. Morgen droog, smiddag zon en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.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 En zet er een eentje achteraan, dan heb je de naam van deze groep. De b 52 Sorry, je met de Love Shack. Even na twee uur, Zandvoort, goedemiddag. We zijn er weer met Zandvoort op zaterdag. En vandaag uiteraard eh, flink eh, in de kerststemming alvast, eh, Albert-Jan. Ja, ja, we lopen wel een beetje op de dingen vooruit. Maar ja, er zijn ook zoveel dingen te doen in en rondom Zandvoort... wat het, wat het thema kerst met zich mee heeft. Ja, vanmiddag om 12 uur de ijsbaan geopend. Klopt. Dus ja, de ijsbaan, zoals gezegd, die, gaat, die is open. Er wordt al driftig geschaatst. En om vijf uur wordt die officieel geopend. En wij gaan rond de klok van kwart over vier even live schakelen met de ijsbaan. Want daar is voor ons aanwezig Roy van Buringen... Even voor een eh, sfeerverslag en eh, kijken hoe de ijsbaan erbij ligt en bij staat... en of het al gezellig druk is. Dat natuurlijk in de aanloop van eh, vijf uur met de officiële opening. Goed, er wordt vandaag ook gevoetbald. Marken SV speelt thuis tegen ons eerste van SV Zandvoort. En daarvoor is voor ons aanwezig Jan van der Leden. En om tien over half drie, de wedstrijd om kwart, begint om kwart over twee... om tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met Marken. Hopen dat de eh, SV Zandvoort er nou eens een keer eh, drie punten meeneemt. Dat zou mooi zijn. Want eh, de laatste weken gaat nou niet echt, echt super. Goed, uh, Roy van Buring hebben we gehad. Jan van der Leden hebben we gehad. Verder hebben we natuurlijk de vaste items. Zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. En wellicht dat er een evenement tussen staat die uw aandacht verdient. Kunt u gelijk even meeschrijven. Blijft het weer zo mooi zoals het nu is? Of wordt het minder? Wordt het eh, nog mooier? U hoort allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week. Ja, dat, eh, dus vanmorgen ging, ging, keek ik op de website van uh, Dierenthuis hier in Zandvoort. En er stonden nul honden, nul katten en nul knaagdieren in de aanbieding. Geen lief klein konijntje? Helemaal niks. Hmm. Dus ik gooi toch voor de zekerheid onze... De, ja, echt wel een schat van een hond van vorige week... en die week daarvoor nog een keer in de aanbieding. Het dier van de week. Eh, en die luistert naar de naam Loetje. Gedicht van de week, ik zal je matsen erop. Je hoeft niet eh, een gedicht uit te kiezen, want dat heb ik voor jou gedaan. We gaan alvast wat vooruitlopen en het eh, motto van het, kerst, van het gedicht is... Kerstgedachten, dat rond de klok van kwart voor vijf. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort, sportkort. We volgen voor u de hockey halve finale eh, in India tussen Nederland en Australië. De wedstrijd is om twee uur begonnen. Tussenstand momenteel nog 0 tegen 0. Een iets een beetje veldoverwicht voor de Australiërs. Maar ja, die zijn ook voor niets voor niets wereldkampioen. Dus eh, dat volgen voor u. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. Helaas niet kijken, naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. We hebben de zin in de komende drie uur bij eh, ZFM. Hou de radio lekker aan, want we hebben buiten de informatie ook heel veel lekkere muziek. Zo op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag. Want uh, dan worden herhaald eh, bij ZFM. Tussen 2 en 5 uur dit programma Zandvoort op zaterdag. Met nu George Michael. het eh, goed doet zo rond de kerst. Deze van eh, George Michael en eh, Father Figure. We kijken vandaag naar de hockeywedstrijd die om twee uur gestart is. En dat betekent dat we in het eerste kwart nog anderhalf minuut ongeveer te spelen hebben. We hebben het over de wedstrijd Nederland tegen Australië. En wat is daar gebeurd, albert Ja, nou allereerst nog even voor de luisteraars die wat later hebben ingeschakeld. Het is de halve finale van het wereldkampioenschap... wat momenteel in India wordt verspeeld, het WK Heren. En waar het verspeeld wordt, dat is Bhubaneswar in India. En eh, tijdens mijn intro zei ik nog dat uh, Australië de overhand had... en eh, de tussenstand 0-0 was. Werd even later toch gescoord door Nederland. En Nederland leidt dus tegen het einde van het eerste kwart met 1 tegen 0. Goal gescoord door Schuurmans, nummer 9. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op CFM. Eh, over kerstklassiekers, dan is dit er wel eentje. Door de Chris Ria en Driving Home for Christmas. Ook wij bij ZFM vergeten hem zeker niet voor je te draaien. Zo vlak voor de kerst 2018. We hebben het Zandvoorts nieuws in het kort nu. De PVV in Zandvoort heeft een motie ingediend om de hondenbelasting af te schaffen. De partij vindt het ouderwets beleid en stelt dat eigenaren van huisdieren op deze manier ongelijk behandeld worden. Nu betaalt een hondeneigenaar in Zandvoort nog 80 euro aan hondenbelasting. Bij een tweede of derde hond is dat tarief ruim 150 euro. De motie heeft als doel om eigenaren van één hond eh, geen belasting meer te laten betalen. Voor eigenaren van meerdere honden zou de belasting voorlopig nog wel blijven gelden. De PVV stelt voor om overlast, van, uh, om overlast veroorzakende hondeneigenaren te beboeten... in plaats van alle eigenaren te belasten. De motie wordt volgende week dinsdag in de Raad besproken. Een bewoner, de bewoner van de bedreigde bewoning aan de Dr. C.A. Gerkenstraat in Zandvoort... heeft een gebiedsverbod opgelegd gekregen van burgemeester Niek Meijer. In november werd het huis beschoten en afgelopen week lag er een granaat voor de deur. Het verbod is van toepassing op de straat en directe omgeving. Dit is besloten om orde en rust in de omgeving van de beschoten woning te herstellen... en te voorkomen dat zich nieuwe bedreigingen en ernstige gewelddadigheden voordoen. In november raakte een slapende 14-jarige jongen gewond toen, toen het huis beschoten werd... en deze week werd er een granaat aangetroffen in de straat. De burgemeester schreef eerder deze week in een brief aan de buurtbewoners... ik begrijp dat twee van dergelijke incidenten kort na elkaar emoties hebben losgemaakt. De situatie heeft mijn aandacht. Het politieonderzoek is nog volop bezig en het is nog niet duidelijk... of beide incidenten met elkaar te maken hebben. En tot slot een tennisbericht. Afgelopen vrijdag zijn in tenniscentrum nieuw sloot tijdens het Nederlands kampioenschap tennis... de beste Nederlandse tennisters, tennissers in het zonnetje gezet. Robin Hazen, Kiki Bertens, Demi Schuurs, Didi de Groot... en de Zandvoortse Melissa Boyden ontvingen de tennis, tennisser van het jaar prijzen... uit handen van Jacco Elting, technisch directeur van de KNLTB. De pas 15-jarige Melissa Boyden is het talent van het jaar 2018 van de KNLTB geworden... En dit jaar won de Zandvoortse 46 internationale en 21 nationale singlewedstrijden... en 18 internationale en 5 nationale dubbelwedstrijden... in twee leeftijdsklassen, onder 16 en onder 18. Ze kronen zich tot Nederlands kampioen tot en met 16 jaar... wist de Masters Winter Jeugdcircuit en twee ITF 5 toernooien te winnen... Door deze mooie resultaten is ze de terechte winnares van deze prijs. Zo is het. Melissa, van harte gefeliciteerd. Ook namens ZFM. En wil je het Zalvers nieuws nalezen? Dat kan hè. Gewoon heel eenvoudig op ons eigen ZFM-app. Die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zalvoort en download hem op je telefoon of tablet... en je blijft op de hoogte van de laatste Zalvoortse nieuwtjes. gewoon heerlijke muziek, hè? Deze van Casebo uit de jaren 80. En I like Chopin. En we houden ook van hockey, want eh, daar zijn weer eh, ontwikkelingen in de wedstrijd eh, Nederland tegen Australië. Ja, na nog, nog geen 10 minuten gespeeld te hebben in het tweede kwart... komt Nederland op een 2-0 voorsprong. Door een eh, schitterende goal eh, tip in van... Eh, ja, ik kan het zo even niet zien wie dat geweest is. Maar in ieder geval, Nederland 2 tegen 0. Kijk, dat zijn goede berichten. En uiteraard houden we deze wedstrijd voor je in de gaten vanmiddag... bij Zandvoort op zaterdag. When we hit the bottom Eh, vijf 5 uur vanmiddag kan je luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En daarna Entertainment for You. En daarna tussen 7 en 9 de Euro Breakdown. Daarin worden de 40 beste hits van Europa op een rijtje gezet... door Mike Bulet en Patrick van Buringen. En de plaat van Janus Blue, die is juist hoorde. En Rice, die staat ook hoog genoteerd in de hitlijst. Ja, komt hij? <laughs> Oh nee, komt hij aan, ja. Weerbericht. ja, daar zijn we. Het weerbericht. Het was eh, op deze zaterdag eh, al eerst wat bewolkt eh, bij temperatuur rond het vriespunt. En later kwam ook de zon tevoorschijn, maar vanmiddag zien we steeds meer hoge bewolking verschijnen. Het blijft droog en bij een in kracht toenemende zuidoostenwind... stijgt de temperatuur uiteindelijk naar maximaal 1 graad boven nul. Door de toenemende wind zal het kouder aanvoelen. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en vanuit het zuidwesten neemt de kans op sneeuw toe. Er kan 1 à 2 centimeter vallen in de regio. De temperatuur ligt daarbij rond het vriespunt. Morgen de sneeuw zal weer snel verdwijnen, want de temperatuur loopt al in de nacht op. Mocht je lang op bed blijven liggen, dan zal je er waarschijnlijk helemaal niets van merken. Overdag blijft het over het algemeen droog en loopt het kwik verder op naar een graad 6 à 7. En na morgen is het licht wisselvallig met geregeld zon... maar soms ook wat regen of een enkele bui. De temperaturen liggen rond de 7 à 8 graden... en winterweer is weer ver te zoeken. Ook in de nacht en de vroege ochtend blijft het kwik boven nul. Al dus Rico Schreuder. En ik heb ook gehoord, uh, Albert-Jan, dat we naar de witte kerst wel kunnen fluiten dit jaar. Ja, maar dan doen, dan doen we gewoon nep sneeuw. Nep sneeuw, ja, dat is ook gezellig. Ja, toch. Sneeuw hoort erbij. Het weer is na te lezen op uh, eh, meteopagina.nl of kijk ook eens op eh, ricoweer.nl. Dat was het weer. binnenkort komt hij er natuurlijk weer aan de top 2000 op eh, Radio 2. En wij warmen je alvast een klein beetje op hier bij eh, ZFM...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 we gaan eh, live schakelen met Mark en met eh, Jan van der Leden. Want Jan, volgens mij heb jij goed nieuws voor ons. Ik heb, eh, nou eigenlijk niet. Het begon heel leuk. We begonnen met een but in vorm, maar zonder een Kast Vries, zonder Oliver Rivai en zonder Jesse Daan, alle drie gebaseerd. we kwamen 1-0 voor op een mooi van Salim Pertou, op aangeven van Dani Kierhoff. Maar zojuist maakte Mark eigenlijk 1-1. Oh jee, ja, want we kregen inderdaad het bericht dat er eh, gescoord was door eh, SV Stanford. Dus we hoopten inderdaad op eh, goed nieuws vanaf, <laughs> vanaf Marken, maar dat valt dus weer tegen. Ja, nou ja, het is een leuke wedstrijd hoor. Het is open en we spelen, het is sterven scout alleen. We spelen met het strafwindje mee, maar... <laughs> Ja, hoe staat, hoe staat Marken ten opzichte van SV Stanford in de competitie? Marken staat vierde als dit moment. Oké, dus uh, best wel een eh, heftige tegenstander. Dylan redt nu op de lijn, ja. Dylan redt net de bal op de lijn. En het is een heel open wedstrijd. Mark is een ploeg die veel scoort, maar ook veel te krijgt. Dus het kan een hele leuke wedstrijd worden. Nou, jij houdt hem... lekker eh, sportief toe. Helemaal goed. Jij houdt hem vanmiddag eh, voor ons in de gaten, Jan. Dankjewel voor dit moment. En uiteraard, als er weer wat te melden is, komen we graag bij je terug. Oké. Tot straks. En hier is de Baby. So hurry. diemaal ditmaal eh, in de uitvoering van Kali Minogue. Over de kerst gesproken, kerstmuziek hoort natuurlijk ook bij de ijsbaan in eh, Zandvoort, Albert-Jan. Ja, en eh, nou, om vijf uur dan vanmiddag de, de officiële opening. Er wordt nu al geschaatst. Om kwart over vier gaan we live schakelen met onze collega Roy van Buringen... voor een sfeerverslag, kijken of alle voorbereidingen voor de officiële opening goed verlopen... Maar onze collega's van NH, eh, NH, eh, eh, waren afgelopen week al even een, blik wezen werpen... op de activiteiten op het Raadhuisplein. En spraken daar natuurlijk ook even met de ijsmeester... uw welbekende Leo Miezebeek. Ook in Zandvoort ligt straks weer een prachtig ijsvloertje. In het hart van het dorp. U bent de ijsmeester hier in Zandvoort? Ik ben de ijsmeester, ja, inderdaad. Wat zijn jullie aan het doen? Voor het negende jaar. Wij zijn eh, op dit moment met de opbouw bezig van de, van de ondervloer. Eh, de basis, de waterpassen ondervloer. En daar komt de ijsbaan op. De voorbereiding liep nogal stroef dit jaar. Door bouwwerkzaamheden leek er te weinig ruimte te zijn voor de ijsbaan. En er stonden er ook nog eens twee bomen in de weg. Gemeente en ijsbaan kregen er ruzie over maar er is nu een oplossing bedacht. Ja, dat was inderdaad wel even een issue. Maar goed, het hebben we opgelost. We gaan er nu omheen. Dus, dus ze worden nu in het ijsbaan opgenomen. Dus, eh, en mooi in kleur versierd en in kleur gezet. Dus uiteindelijk komt het wel goed. Ja, maar u had ze liever weggewild, hè? Uiteindelijk wel, ja. ja, ja. Een vrijplein is eh, toch eigenlijk wel het mooiste. Niet dat ik tegen bomen ben, want ook wij laten dat jullie niet zou klinken. Maar niet op die plek. Zo meneer, u dacht, eh, kom even kijken bij de ijsbaan? Ja, het is, het is anders dan andere jaren. Ja? Op wat voor manier? Nou, het is verplaatst. Twee wakker erin. Dus ja, dat wordt wel wat dit, dit jaar. Eh, hij ligt er goed bij, vooral die bomen. Dat is wel apart. Ja. <laughs> wat vindt u ervan? Eh, leuke oplossing. Ja? Eh, beter iets is niets. Nou, voor die kinderen maakt het toch niet uit. Die gaan er wel omheen, hoor. Laten we het maar Zandvoorts natuurreis noemen. Met straks een typisch Zandvoortse sport op die ijsbaan. Het fluitketel schuiven. Ja. Fluitketel schuiven? Fluitketel schuiven, ja, ja, We hebben fluitketels uh, geprepareerd met beton erin. En eh, we hebben een mooie girlingbaan. En eh, nou, daar gaan we dan het fluitketel schuiven drie avonden vieren... met een heleboel groepen die zich allemaal hebben ingeschreven. Dus. Veel plezier. <laughs> Oké, hartstikke leuk. Kom langs, zou ik zeggen. Ja, en dat langskomen dat gaan we zeker doen eh, straks, eh, Albert-Jan. Om vijf uur de officiële opening en om eh, kwart over vier gaan we al schakelen... met onze collega Roy van Buringen, die daar op de ijsbaan aanwezig is. En dan krijgen we te horen wat er allemaal te doen is. Onder meer inderdaad het fluitketel curling toernooi. Weer een geweldig spektakel gaat het worden. En even over de bomen. Ik heb het eindresultaat gezien. De boom midden op de ijsbaan. Ja. Met allemaal licht eromheen. Ziet er best mooi uit trouwens. Hartstikke leuk. Mooi kunnen, eh, als je kunster kan rijden, kun je mooie, mooie achtjes draaien. Dat dacht ik ook. Dus vanmiddag om 5 uur de officiële opening. En wij gaan er nog eh, ruim aandacht aan besteden hier bij ZFM.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 En als we dan zo'n mooie eh, versierde studio hebben aan de Tolweg Tina... Ja, er hoort er ook eh, kerstmuziek bij op de radio. En deze is helemaal geweldig natuurlijk. De kersthamster van eh, CFM die gaat er helemaal van glunderen. De muziek van Ellen en eh, Dan Clark en Going Back for Christmas. Waar we ook van gaan glunderen is dat we op dit moment voorstaan met het voetbal. Op dit moment 1 tegen 2 de wedstrijd Marken tegen SV Zandvoort. Zojuist is er gescoord door Nigel Berg. En de wedstrijd houden we voor je in de gaten. en straks gaan we weer schakelen met Jan van der Leden... die voor ons bij die wedstrijd aanwezig is. it's no vanity. To me, it's my sanity. I could never survive. Some people ask me, What are you gonna be? Why don't you go get a job? En ook de disco-klassiekers doen het steeds weer beter op de radio. Zo ook eh, deze van eh, Sister Sledge en We Lost in Music. Het gaat goed daarin, eh, Mark Albert-Jan, want we staan op dit moment voor met 1 tegen 3. En wie er gescoord heeft en op welke manier en dergelijke... dat horen we straks weer van Jan. Na het volgende plaatje gaan we weer schakelen met Marka. Maar eerst even een berichtje. Wegens groot succes heeft het genootschap Oud-Zandvoort... een herziene tweede oplage uitgebracht van het boekje Zandvoort op glasplaat. Het boekje dat in eerste instantie is samengesteld door de archivaris van het genootschap, Martin Kiefer, die samen met bestuurslid Arie Koper hieraan gewerkt heeft. Het is iets bijgewerkt en bevat 40 afdrukken van glasplaatnegatieven... uit het archief van het, gemeente, van het genootschap Oud-Zandvoort. De afbeeldingen dateren van 1870 tot 1910 en zijn haarscherp. Het zijn afdrukken van de dorpsfotograaf van Zandvoort uit die tijd... van rond de vorige eeuwwisseling Anthony Bakels de officiële overhandiging van het eerste exemplaar... aan de directeur van het Zandvoortsmuseum, Museum, Jansen... vond afgelopen donderdag plaats door de voorzitter van het eh, genootschap Oud-Zandvoort... Paul Olieslagers. Het boekje is te koop bij het genootschap Oud-Zandvoort... Bruna Balkenende en het Zandvoortsmuseum en uiteraard ook in de webwinkel van het genootschap. Als u het daar bestelt, in de webwinkel van het genootschap... wordt het, boekje, wordt het eh, door penningmeester Mathé Krabbedam... persoonlijk bij u thuis bezorgd. Het boekje kost overigens 12,50 euro. Een mooie kerstcadeau, toch? Dacht ik. Het boekje inderdaad van het uh, genootschap uit Zandvoort. Zo dadelijk gaan we weer uh, schakelen met uh, Marken. Maar is deze Djatja. Hello papi, mais qu'est J'entends des bails à en mains.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 Ja, echt waar. We gaan weer naar uh, schakelen, naar eh, Jan van der Leden... die vanmiddag bij de wedstrijd aanwezig is. SV Sanford tegen Marken. Hoe gaat het met onze mannen? Het gaat heel goed, Rob. Echt waar. Dus eh, we staan 3-1 voor op dit moment. Kijk, dat zijn goede berichten. Eh, dat is een doppel van Nuiten Christine die op zijn bekende manier eh, gewoon goed doorging. Bal veroverde en goed doorging. En die scoort op keiharde manier uh, 1-2. En even later was het een Nuiten Christine die een uh, vrije trap laag inschoot. 3-1. Dus eigenlijk een beetje tegen de verwachting in. Met drie gebaseerde spelers, maar hele goede vervangers. Wordt gewoon heel lekker gevoetbald op dit moment door onze jongens. En, Ah, we zijn, ik moet eerlijk zeggen, we zijn gewoon sterker. Ja, en eh, Mark is eh, niet de eerste de beste. Is hij al op eh, dit moment op nummer 4 in de competitie. En SV Salford bengelt ergens achteraan rond. En dat toch tegen zo'n betere tegenstander zijn de heren van SV Salford lekker bezig vandaag. We, ja, ik moet wel zeggen, we spelen natuurlijk het hele jaar een beetje de gevallen. We maken leuke overwinningen, maar ook sommige wedstrijden worden een beetje simpel verloren. Dat is jammer. Maar op dit moment gaat het goed. De, de spirit lijkt er een beetje in te komen en eh, de sfeer is weer beter. Een aantal jongens die echt lekker in vorm zijn. Nacho, Nacho Castini aan de bal, die, die, die doet het lekker. Uh, Rico van den Burg op de backplaats doet het goed. Uh, Bert Water is lekker bezig. Niet zo erg aan het pingelen als dat hij altijd doet, maar... Nu een gele kaart voor een Marken speler die een grove overtreding maakte. Eh, de wedstrijd ligt dus nu eventjes stil. Ik ben gelukkig even in de bestuurskamer ingedoken met goed zicht. <laughs> het is een stuk warmer hier. Slim. ja. Oké, maar goed. Eh, hoe lang hebben ze nog in de eerste helft? Bijna voorbij, hè? Eh, het, is, is de 39 minuten klok, dus oh, een paar minuten. Nou, dan gaan wij naar het nieuws en dan mag jij even lekker opwarmen. En dan eh, komen we om vijf voor half vier komen regulier weer bij je terug. Gebeurt er eerder wat? Is app, het even, hè? Gebeurt er eerder wat? App ja, het even. Ja, ik doe het. Oké, nou, okay, Oké, dankjewel Jan voor dit moment.